De ongeveer 50-jarige man is aangehouden. Hij raakte zelf ook gewond. Of dat bij de aanhouding is gebeurd of al eerder is onduidelijk. Brandweermensen die waren opgeroepen omdat gedacht werd aan een ongeluk... wisten de man te overmeesteren. De slachtoffers zijn een vrouw en twee mannen, melden Noorse media. Het vliegveld Eelde in Groningen kan waarschijnlijk nooit op eigen benen staan... en kan niet overleven zonder blijvende overheidssteun. Dat concludeert de Noordelijke Rekenkamer na een onderzoek. Het achterland van Eelde is dun bevolkt... en er is een moordende concurrentie van luchthavens als Lelystad en Eindhoven. Eelde kreeg dit voorjaar na een juridische strijd van 35 jaar... een verlengde start- en landingsbaan. Sindsdien kunnen er grotere toestellen terecht en kan er op bestemmingen verder weg worden gevlogen. Maar daar is nog maar weinig van terechtgekomen, zegt de Rekenkamer. Een F-16 gevechtsvliegtuig van de Koninklijke Luchtmacht heeft met zijn boordkanon de controletoren van het militaire oefengebied de Vliehorst op Vlieland beschoten en beschadigd. In de geel-zwarte toren raakte niemand gewond. De vlieger vuurde op een gronddoel op het strand, maar raakte per ongeluk de toren. De straaljager was afkomstig van de vliegbasis Volkel in Brabant. De luchtmacht stelt een onderzoek in. De Vlieghorst op het westelijk deel van Vlieland is het enige oefengebied in Nederland waar vliegers van de luchtmacht en NAVO-partners mogen oefenen met munitie en explosieve ladingen. Diverse Amerikaanse beroemdheden hebben vandaag een t-shirt aangetrokken met in het Russische tekst Liefde overwint haat. Met de actie betuigen ze steun aan homoseksuelen in Rusland vanwege de Russische wet die homopropaganda verbiedt. Onder de bekende Amerikanen die meedoen zijn Jonah Hill, Jamie Lee Curtis en Kristen Bell.